leidt in Nederland tot 15 extra verkeersdoden per jaar... en tot 200 gewonden meer in het ziekenhuis. Dat stelt adviesbureau Goudappel Koffeng. Dat heeft de gevolgen doorgerekend van een hogere maximumsnelheid op wegen waar nu 120 mag worden gereden. Volgens het adviesbureau zijn ook de gevolgen voor het milieu aanzienlijk. Bij een maximumsnelheid van 130 zou jaarlijks 1 miljoen ton extra CO2 worden uitgestoten. Dat is een toename van 2,5 procent. Meer dan tot nu toe is bespaard door de aanschaf van schone auto's te stimuleren. Verder zou een hogere maximumsnelheid leiden tot een toename van het autoverkeer, zegt het adviesbureau. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze de twee lichamen. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen. De Rotterdamse politie praat met familieleden en buurtbewoners om te achterhalen wat er kan zijn gebeurd. Mogelijk had het stel relatieproblemen. In Italië hebben drie chirurgen gevangenisstraffen van 6 tot 15,5 jaar gekregen voor het uitvoeren van onnodige operaties. Ze voerden tenminste 83 onnodige operaties uit in hun kliniek in Milaan. Daarmee streken ze miljoenen euro's op van de zorgverzekeraars. In de Italiaanse pers wordt hun ziekenhuis de horrorkliniek genoemd. Zeker vijf patiënten stierven door de onnodige operaties. Sommige vrouwen kregen een borstamputatie nadat hun was wijsgemaakt dat ze kanker hadden. En bij patiënten die herstelden van een longontsteking werd een deel van de longen weggehaald. Met afgeluisterde telefoongesprekken kon worden bewezen dat de artsen het puur uit winstbejag deden. Het weer vannacht droog en een graad of 9. Overdag bewolkt met af en toe regen.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 The music is deep inside. So, baby, can you try? no good. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun?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 It's time to turn this mother out.